ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht is een verdachte situatie aan de gang in een gebouw van de universiteit. Studenten en docenten moesten het pand verlaten. En er zijn veel hulpdiensten uitgerukt, ziet verslaggever Danny Simons. Ik kijk op dit moment uit op allerlei mensen die eh, ja, van, die, eh, van die mutsen, van die maskers eh, op hebben en de kogelwerende vesten. Dat is de DSI, de Dienst Speciale Interventies. Ik sta hier tussen allemaal studenten en medewerkers die achter de rode linten, achter de rood witte linten aan het kijken zijn wat er dus allemaal ja, gaat gebeuren. Maar op dit moment nog weinig actie vanaf hier te zien, moet ik zeggen. En wat er aan de hand is, kan de politie nog niet zeggen. De dertiende etappe van de Vuelta is gewonnen door een Portugees. João Almeida, de hele beklimming voor zijn rekening genomen. De grote uitdager van Vingegaard schrijft deze mythische beklimming, de rit naar de Angliru, op zijn naam. En Vingegaard kan net als twee jaar geleden alleen maar volgen. Ja, en Vingegaard blijft wel de rode leiderstrui dragen. De politie in Rotterdam heeft drie mensen opgepakt die langs de deuren gingen om geld op te halen voor het goede doel. Vraag je af waarom? Nou, dat goede doel waren ze zelf. Ze collecteerden voor een niet bestaand goed doel en verdienden zo honderdduizenden euro's. drie zouden ook kinderen hebben ingezet om langs de deuren te gaan. En Mark Zuckerberg begint een rechtszaak tegen Facebook van Mark Zuckerberg. Het is alleen niet de Mark Zuckerberg die je denkt dat het is. Het is namelijk niet de oprichter van Facebook, maar iemand met precies dezelfde naam. Het is een advocaat. Hij is het zat dat zijn account elke keer geblokkeerd wordt. All my competitors advertise on Facebook, so I have to do it too. So I advertise on Facebook, they take my money, but then they shut me down. Mark Zuckerberg zegt al 11.000 dollar uitgegeven te hebben voor advertenties op het platform van zijn naamgenoot. Maar dat hij dus elke keer dat geld kwijt is, omdat elke keer zijn advertentie wordt geblokkeerd. Het weer. Vanavond blijft het overal droog. In het zuidoosten kan nog wel een buitje vallen. Het is uiteindelijk een graad of 10. Morgen droog, flink wat zon en 23 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Velsen 13 kilometer met een half uur vertraging.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 Ah, hasta que nos queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka. Boom Quiero que me agarres con las patas. Como, como nudo de corbata. Como, como, como garrapata. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Oh, shakalaka, boom shakalaka, yes Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom shakalaka, boom shakalaka, yes Hey, Emilia Con esa miradita que no me tengo todo lo que tengo.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 Ci sono mare e ci sono colline che voglio rivedere, ci sono amici che aspettano way she was checking up for me. From the game she was spitting in my ear, you would think that she knew me. Uh, decided to cheat.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 Wat er aan de hand is, is nog niet duidelijk. In Griekenland is het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die gisteren van een klif was gevallen. Dat gebeurde tijdens een wandeling met haar man. Het lichaam werd op een diepte van 300 meter aangetroffen. China verhoogde importheffingen op Europees varkensvlees. China vindt dat de EU varkensvlees voor te lage prijzen verkoopt op de Chinese markt. De EU had eerder importheffingen op Chinese elektrische auto's ingevoerd. Het weer. Vanavond zijn de opklaringen. Morgen veel zon bij 21 tot 24 graden.